Maar daar houden ze zich niet aan, zegt deze Europarlementariër. En dat moet Europa niet langer accepteren. Stap 1 is eh, zeggen, nou bewijs maar dat je het goed hebt gedaan. En eh, anders dan eh, kun je een boete krijgen tot 6% van je wereldwijde omzet. Dat gaat natuurlijk om heel erg veel geld bij deze bedrijven. maar we hopen natuurlijk dat het daar niet op aan hoeft te komen. En dat ze zich gewoon aan de wet gaan houden. Maar ja, met een Amerikaanse de overheid achter zich eh, betwijfel ik eh, hoe, eh, hoe hard ze willen gaan lopen om zich aan onze wet te gaan voldoen. De baas van X, Elon Musk, zit inmiddels in de regering van Trump. Facebook en Instabaas Mark Zuckerberg zat bij zijn inauguratie zo'n beetje op de eerste rij. Hij kondigde pas aan dat onafhankelijke factcheckers van zijn platform verdwijnen. Er zijn ook partijen in het Europese parlement die minder controle op social media juist goed vinden. Het wordt waarschijnlijk makkelijker om designerdrugs te verbieden. Nu moet iedere synthetische drug nog apart worden verboden. Dat heeft weinig zin, want zo'n verbod is makkelijk te omzeilen, zegt deze onderzoeker. Op het moment dat een stof eh, verboden wordt, dan is het natuurlijk voor een eh, producent is het, eh, beter om een nieuwe variant te bedenken die een soortgelijke werking heeft. En dan gaan ze het molecuul een klein beetje veranderen door een atoom van een positie te veranderen. Waarbij dus wel een vergelijkbare werking wordt verkregen, maar niet een strafbaar product meer is. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij 4-MMC. Die druk werd na een lang politiek proces verboden. Maar toen dat eenmaal geregeld was, kwam meteen 3 MMC op de markt. En toen dat verboden werd, je raadt het al, 2 MMC. Vanavond stemt de Eerste Kamer over een nieuwe wet. Daardoor worden in één klap heel veel groepen stoffen om designerdrugs mee te maken illegaal. En de kans is groot dat jij geen portemonnee meer bij je hebt met contant geld. Hoewel cashgeld in heel Europa nog wel het meest gebruikte betaalmiddel is, neemt het wel hard af. In 2022 betaalde 60% van de mensen het nog contant. Nu is dat rond de 50%. In Oostenrijk en Italië betalen ze nog het meeste cash. En het land dat het minste contant betaalt is Nederland. Het weer. Vanavond blijft het bewolkt. Temperaturen rond het vriespunt. Morgen een grijze en regenachtige dag. En het wordt dan tussen de 1 en 4 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer moet vanmiddag rekening houden met plaatselijk dichte mist. Verder staan er vooral veel dagelijkse files die 5 à 10 minuten oponthoud opleveren. Het is wel wat drukker op de A10 voornamelijk op de ring van Amsterdam. Daar moet je rekening houden met de meeste vertraging op dit moment. Zowel op de ring Noord als de ring Zuid sta je in de file.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 Onder de slachtoffers zijn volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken geen Nederlanders. Hoewel in Europa nog steeds het meest wordt afgerekend met contant geld... neemt het gebruik daarvan wel steeds verder af. In Nederland wordt nog het minst met cash betaald. De Wereldgezondheidsorganisatie hoopt dat de VS toch niet uit de organisatie stapt. Premier Trump maakte dat gisteren bekend. Hij vindt dat de VS te veel betaalt aan de WHO. Het weer. Morgen wordt weer grijs, met in de loop van de dag vanuit het zuidwesten regen.